about to go down. Yo, this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Jack. Hey, this is Reinier Zonneveld. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Onze gast van vanavond is een klassiek opgeleide multi-instrumentalist. Maar je kent hem waarschijnlijk omdat hij een van de meest invloedrijke technonummers van dit decennium heeft gemaakt. De Duitser Christian Vornweg. In het nachtleven beter bekend als Chris Avantgarde. Hij is een klassiek geschoolde jazzpianist. Maar ondertussen uitgegroeid tot een productiewonder waar de techno-scene wereldwijd niet meer omheen kan. Deze track, Zijn Eternity, is inmiddels ruim 88 miljoen keer gestreamd. Stond op 1 in de Beatport charts en bevestigt zijn status als een van de meest invloedrijke producers van dit moment. En een leuk feitje, je kent misschien wel meer muziek van deze man dan je denkt. Want naast zijn clubtracks produceert hij ook muziek voor grote tv-reclames, games en films op Netflix en HBO. Alleen vanavond gaat het om zijn techno. Gisteren bracht hij zijn nieuwste track uit en dat komt hij met ons vieren. Komende tijd staat hij vooral op de grote podia in Amerika. Maar deze zomer kun je hem ook in Nederland zien. Op Awakenings en Loveland. En als je niet zo lang wil wachten, dan heb je nu geluk. Nu, in de Dance Department Hotmix. Chris Avantgarde. with intention. Concrete professional, break talk minimal, culprit confessional. 4-4 militant, boots on the pavement, pulse in alignment, group for the statement. Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de exclusieve hotmix door Chris Avantgarde. Elke zaterdagavond nodigen we de beste DJ's uit die komen draaien op onze mainstage. En vanavond is dat de koning van de melodic techno. Handen op elkaar voor Chris Avantgarde. noche entera. Armin van Buren. Dit is Dance Department met Chris Avantgarde en zijn exclusieve hotmix. Hij bracht gisteren nieuwe muziek uit en dat viert hij vanavond bij ons op 538. know that I. everyone, this is Chris Avantgarde, and you're listening to 538 Dance Department. Bass check, soul check, punk check, money check, face check, fit check, funk check, rhythm check, bass check, soul check, punk check, money check, face check, fit check, funk check, rhythm check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. 538 Dance Department. they shaking in your face, go and flex it. When they doubt in your face, go and flex it. When they shaking in your face, go and flex it. Unsure, dumber, just flex it. When they shaking in your face. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de exclusieve hotmix door Chris Avantgarde. Vergeet trouwens niet volgende week ook in te tunen. Dan hoor je onze Tomorrowland Winter Special. Live vanaf de Alpe d'Huez. Met de allerbeste live DJ sets en interviews. Nu verder met Chris Avantgarde. breeze and it yeah, we smoking. Cool breeze and a few friends. Ooh. I'm Chris Avantgarde, and you're listening to my hot mix here on Dance Department. lekker mix. Perfect voor deze zaterdagavond. Je luisterde naar Dance Department op 538. Het afgelopen uur hoorde je Chris Avantgarde in onze hotmix. Je kunt alle hotmixen en de show elke week terugluisteren wanneer het jou uitkomt via 538.nl of mijn eigen Mixcloud. En volg ons ook even op Instagram, at Dance Department Official. Dat was hem voor deze week. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Liesbeth Schrobbe. Ik ben er volgende week weer, live vanaf Tomorrowland Winter. Veel plezier zometeen met Tiesto. to